Gert Kluk met het NOS-journaal. De politie heeft een man uit de gemeente Lochem gearresteerd... omdat hij had gedreigd het partijkantoor van de BBB in brand te steken. De man van 61 werd gisteren in de Telegraaf... de voorman van dierenrechtengroep ALF genoemd. Over de BBB zei hij dat die partij de boeren en jagers beschermt. En over het BBB-kantoor, daar gaat de fik in. Ook een dierentransporteur zou door de man zijn bedreigd. BBW-fractieleider Van de Plas zei gisteren dat ze dit niet tolereert en deed aangifte. De man wordt verhoord. Daarna beslist het Openbaar Ministerie hoe het verder gaat. Een nieuw scheepsconvoi met pro-Palestijnse activisten staat op het punt af te reizen naar de Gazastrook. De schepen die nu nog in de haven van Barcelona zijn... hebben voedsel, water en medicijnen aan boord. Onder andere de Zweedse activist Greta Thunberg vaart mee. Zij was ook aan boord van een ander schip dat in juni werd tegengehouden door Israël... toen het op weg was naar Gaza. De opvarenden, onder wie de Nederlandse kapitein, werden van boord gehaald en vastgezet. Nu wacht Tunberg dus een tweede poging. Vijf Vitesse-supporters uit Arnhem zijn aangehouden vanwege het gooien van vuurwerk... tijdens de eerste divisiewedstrijd RKC Waalwijk Almere City. Vrijdag werd jong PSV jong AZ ook twee keer onderbroken... nadat er vuurwerk op het veld was gegooid door aanhangers van Vitesse. Die zijn kwaad op de KNVB omdat hun club geen betaald voetbal meer mag spelen. Federale militairen en agenten zijn niet welkom in Chicago, zegt de burgemeester van de Amerikaanse stad. President Trump beweert dat democratisch bestuurde steden niet zijn opgewassen tegen criminelen, daklozen en illegalen. Mogelijk gaan de militairen komende week naar Chicago. De burgemeester zegt dat Trump de grootste bedreiging vormt voor de democratie in de VS. Het weer vanmiddag hier en daar een bui. wordt 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht vooral in het oosten nog wat regen. Morgenmiddag soms zon, ook enkele buien. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor meer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.